Ze maakten deel uit van de brandweer van het stadje Prescott. Van dat korps zou slechts één brandweerman het hebben overleefd. Hij is gewond. De brandweermannen waren bezig met een bosbrand die vrijdag door blikseminslag uitbrak. Hoe ze precies om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. In Egypte hebben gisteren miljoenen mensen gedemonstreerd tegen president Morsi, die precies een jaar aan de macht is. Er werd gevreesd voor grootschalige gewelddadigheden, maar die bleven uit. Toch vielen bij confrontaties en beschietingen zeven doden en raakten meer dan 600 mensen gewond. Morsi liet gisteren nog eens weten dat hij niet van plan is te vertrekken. De finale van de Confederations Cup is gewonnen door gastland Brazilië. In Rio de Janeiro werd het 3-0 tegen Spanje. Voordat de wedstrijd begon waren er relletjes buiten het stadion. De politie raakte slaags met demonstranten. In Brazilië eisen betogers al weken dat er meer wordt geïnvesteerd in publieke voorzieningen. Ze vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan sportevenementen. Kroatië is sinds middernacht lid van de Europese Unie. Op een aantal plaatsen in het land zijn feestende mensen de straat op gegaan om de toetreding te vieren. Het enthousiasme over de toetreding is de afgelopen jaren wel minder geworden. Kroatië zit al jaren in een recessie en komt mogelijk al snel onder curatelen te staan van de Europese Commissie. Tijdens een voorstelling van Cirque du Soleil in Las Vegas is een acrobate om het leven gekomen. De vrouw van 31 viel zo'n 15 meter naar beneden. Aan het einde van de voorstelling wordt een verticaal podium gebruikt waarbij de artiesten aan kabels hangen.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 Have you ever? ZFM. secrets I'll keep. They're safe here with me. My arms will come.